En het wel met het NOS Journaal. In de eredivisie wordt het op de laatste speeldag. Twente en Ajax spelen dan tegen elkaar en kunnen allebei nog kampioen worden. Ajax moet daarvoor winnen en Twente heeft dan genoeg aan een gelijkspel. PSV maakt geen kans meer, dat heeft te weinig punten, ondanks winst vandaag op Vitesse en speelt volgend jaar in de Europa League. Ajax won met 2-1 van Herenveen, Twente versloeg Willem II met 4-0. Willem II is gedegradeerd uit de eredivisie. AZ staat met zijn vierde plaats het beste voor rechtstreekse plaatsing voor de Europa League. Wie er in de play off zitten is nog onbeslist, maar Feyenoord lijkt zo goed als uitgeschakeld na verlies van VVV met 3-2. Bij gevechten tussen Libische opstandelingen en troepen van Gaddafi zijn granaten terechtgekomen in het buurland Tunesië. Niemand raakte gewond. De gevechten speelden zich af in de grensplaats Wazin. Er zijn ook berichten dat de troepen van Gaddafi de Libische stad Zintan bestoken met raketten. De Nederlandse spoorwegen zijn tevreden over het verloop van Koninginnedag in Amsterdam. Morgens is twee keer aan de noodrem getroffen en liep een aantal mensen over het spoor. De daders zijn onmiddellijk beboet. De terugreis van zo'n 250.000 mensen uit Amsterdam met extra materieel en personeel verliep voorspoedig. De gemeente Amsterdam is nog tot vanavond 10 uur bezig met het opruimen van de rotzooi. De lancering van de Space Shuttle Endeavour morgen is opnieuw uitgesteld vanwege technische problemen. De Endeavour zou vrijdag beginnen aan zijn laatste vlucht, maar de lancering werd toen op het laatste moment uitgesteld vanwege problemen met de elektronica. Die zijn nog steeds niet opgelost.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 It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the O-Town and I'm known as such. And this is beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living and you know you Can't touch this Look in my eyes, man You can't touch this Yo, let me bust my funky lyrics Touch this Fresh new kicks and bands Got like Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. Can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or tape. To learn what's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this touch this. Break it down. Stop. Hammer time. touch this. Look, man, can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't, you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time.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 on a weakness, all of your clean your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you caught up in her. To be a true player, you have to know how to play.